Michel Koenen met het NOS-journaal. In Jeddah in Saudi-Arabië zijn afgevaardigden van de strijdende partijen in Soudaan... samengekomen voor verkennende gesprekken. In het Afrikaanse land strijden twee generaals al drie weken om de macht. De besprekingen in Jeddah zijn een initiatief van Saoedi-Arabië en de VS. Maar de verwachtingen zijn niet zo hoog. Zo heeft de paramilitaire strijdmacht RSF al gezegd dat ze alleen een wapenstilstand willen... zodat burgers de gebieden waar gevochten wordt kunnen verlaten. Het regeringsleger wil niet direct onderhandelen met de paramilitairen. In het westen van Rotterdam is vanmiddag een man van 47 doodgeschoten in zijn woning. De schutter is gevlucht en wordt nog altijd gezocht door de politie. Een jongen van 14 werd gebeten door de hond in de woning. Hij ligt met bijtwonden in het ziekenhuis en wordt later door de politie nog verhoord. Een derde persoon die erbij was, wordt ook nog gehoord. De Oekraïense president Zelensky heeft koning Charles gefeliciteerd met zijn kroning. Hij omschrijft hem en koningin Camilla als ware vrienden van Oekraïne... en bedankte de Britten voor de steun in de strijd tegen Rusland. En Cambuur is gedegradeerd uit de eredivisie. De Friese verloren in eigen huis met 3-0 van FC Utrecht. door dat resultaat speelt de ploeg uit Leeuwarden volgend seizoen weer in de eerste divisie. Eerder op de avond won PSV met 0-1 bij Sparta. Door de overwinning van de Eindhovenaren kan Feyenoord morgen nog geen kampioen worden. Ajax tegen AZ is nog bezig. Het weer vanavond nog enkele buien. Vannacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 11. Morgen begint grijs en regenachtig. In de loop van de middag is het vaker droog en schijnt de zon af en toe.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 Vos me tueso, balante, balante. sigo para acá, pues no damos Mami pico para acá, pues no damos Mami pide lo que quiere, si por cuarto yo lo gasto. Te he por un moquito y eso con pito le meto. Tuvo siente un tempito, pero nunca tuve quito. los líderes de promoción a los no te doy. Porque mi música es real, soy tribón desde chiquito. Ahora me metí hasta lo y hice lo a fundir a todito. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, 3, 4. No, no es así, no es. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante. Radio. Baila, baila con la la gonna it all. con el general. Fly. soul inside me. Broadcasting worldwide. It's intense. for Cheska, partner The best house, club, and tech house. DJ Malzone. the heat days for Cheska, partner, ex-wrestler. Global DJ Malzo. start it, pick the step, disregard it, push my button, push to start it. This is intense radio. cidade, coio, é curtir o verão. Intense Radio. eerst het NOS nieuws van 11.